door presentator Matthijs van Nieuwkerk en door eindredacteuren. Een aantal van hen hebben psychische schade opgelopen. Binnenvara wist van de misstanden, maar greep nauwelijks in. Van Nieuwkerk zelf heeft, eh, wilde eerst niet reageren in de krant... maar zei later dat het hem spijt dat hij niet iedereen een veilig gevoel heeft gegeven. Saniel B. moet zeven jaar de cel in voor het doodschoppen van Carlo Heuvelman. Zeven andere verdachten kregen celstraffen tussen de 1 jaar en 2,5 jaar. De straffen zijn veel hoger dan geëist en daar is een goede reden voor, zegt de rechter. Het signaal naar de verdachte maar ook naar anderen, moet dit zijn. Dit soort zinloos en extreem groepsgeweld wordt zwaar gestraft. Bijna de helft van de stroomvoorziening in Oekraïne ligt plat, zegt de premier daar. De afgelopen weken zijn energiecentrales in Oekraïne aan de lopende band bestookt met drones en raketten. De hoofdstad Kiev is een van de steden die het zwaarst zijn getroffen door de Russische aanvallen. En Taylor Swift heeft gereageerd op het gedoe rond Ticketmaster. Er was zoveel vraag naar kaartjes voor haar nieuwe tour dat de boel vastliep... en er een enorme digitale wachtrij ontstond. Het bedrijf nam daarom gisteren een drastische maatregel om het op te lossen... en trokken de stekker eruit. Taylor zegt dat ze het verschrikkelijk vindt... en dat Ticketmaster haar had gegarandeerd dat ze de druk konden handelen. En ook haar fans balen flink. Ticketmaster better count its days. I literally feel like I'm about to burst into tears right now. I never could have imagined how insane this whole <laughs> process has been. En dan nog het weer.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 party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people. I'm looking for the party people who love to get down. say it just I love you, I love you like I do. Nobody will love you, yeah, love you like I do. And nobody will treat you, yeah, treat you like I do. Whenever you need me, I'm truly mad you at So let me love you, yeah, love you like I do. Love you like I do. Love you like I do. Love you like I, like I, like I do. Love you like I, love you like I do love you, love, love you like I. So love, love you, love, love you like that.